Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie op Mallorca heeft de eigenaar aangehouden van de beachclub... waar vorige maand een dakterras instortte. Spaanse media melden dat de man, een Oostenrijker... gearresteerd is voor de dood van vier mensen die om het leven kwamen... toen het dakterras instortte. Ook raakten er mensen gewond, onder wie tien Nederlanders. Later bleek dat het dakterras zonder vergunning was gebouwd. De beachclub werd gerund door een Nederlander. De opgepakte Oostenrijker zou de eigenaar van het pand zijn. In Den Haag is er achter de schermen zwaar gelobbyd om de beëdiging niet op maandag 1 juli te doen. Die datum werd overwogen, maar op die datum is Kitty Kotti en wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. Het nieuwe kabinet wilde juist wel voor de maandag kiezen, omdat dinsdag een vergaderdag is van de Tweede Kamer. Maar politici uit het demissionair kabinet en een Amsterdamse burgemeester Halsema vroegen beoogd premier Schoof om dat niet te doen. Daarom wordt het nieuwe kabinet nu toch op op dinsdag 2 juli beëdigd. De vulkaanuitbarstingen op IJsland kunnen nog tientallen jaren doorgaan. Sinds 2021 barsten er geregeld vulkanen uit op een schiereiland onder Reykjavik. Onderzoekers bekeken lavamonsters en komen tot de conclusie dat zulke uitbarstingen nog 10 of zelfs 100 jaar door kunnen gaan. En doordat Roemenië vanavond 1-1 gelijk heeft gespeeld tegen Slowakije... en België-Oekraïne in 0-0 eindigde... is er meer duidelijk geworden over de achtste finales... vertelt presentator Short van Ramshorst. Spanje moet nog afwachten tegen wie, we, tegen wie ze gaan spelen. Dat kan niet tegen Nederland worden. Duitsland tegen Denemarken. De Portugezen moeten nog wachten. En dan speelt Frankrijk tegen België. Roemenië, daar zou eh, Nederland dus mogelijk terecht kunnen komen. En eh, Oostenrijk eh, tegen de nummer 2 van de pool van vanavond. En Engeland, daar zou Nederland dus ook terecht kunnen komen. Het Nederlands elftal moet of zondag tegen Engeland of dinsdag tegen Roemenië. Wat het wordt, ja, dat weten we vanavond pas na de laatste wedstrijden van de poolfase. Tsjechië, Turkije en Georgië, Portugal.